Uur. Ismaël de Bruin met het NWS Journaal. De man die verdacht wordt van het doodrijden van de Italiaanse ex-profielrenner Davide Rebellin... heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zich donderdag bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen toen hij op de fiets zat. en overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit beelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en Rebellin had zien liggen. In Twente zitten duizenden mensen sinds het begin van de afgelopen avond zonder stroom. Een relatief groot gebied tussen Ommen en Almelo is getroffen door de storing. Onder meer in Vroomshoop, Den Ham en Frieseveen hebben mensen er last van. Er was een brand in een onderstation in Vroomshoop, zegt netbeheerder Enexis. Die was halverwege de avond onder controle. De eerste aansluitingen hebben inmiddels weer stroom. De meeste huishoudens moeten waarschijnlijk tot twee uur wachten tot de stroomstoring is opgelost. Een jeugdtrainer van de Haarlemse voetbalvereniging Koninklijke HFC is op non-actief gesteld na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de club vroeg hij via het sociale mediaplatform Snapchat om foto's van geslachtsdelen van jonge clubleden. In maart kwam er al een melding binnen van een andere club waar de trainer actief was. HFC zegt geschokt te zijn. Er zijn zeker vier meldingen binnengekomen. Van twee daarvan is aangifte gedaan bij de politie. Atleet Niels Laros heeft bij wedstrijden in Nice het Nederlands record op de 1500 meter geëvenaard. De 18-jarige Laros kwam na 3.32.89 als tweede over de eindstreep. Hij was daarmee even snel als Gertjan Lievers die in augustus 2001 het Nederlands record vestigde. Laros dook 5,5 seconden onder zijn persoonlijke record dat hij twee weken geleden liep bij de FBK Games. En ook voldeed hij aan de limiet voor de WK in Boedapest in augustus.